Jobboots met het NOS Journaal. Het Europese parlement heeft de stemming over het handelsverdrag met de Verenigde Staten uitgesteld. Er zouden te veel amendementen zijn ingediend om tot een werkbare visie te komen. Voorzitter Schulz besloot vanmiddag het voorstel waarover morgen gestemd wordt terug te sturen om te worden herzien. Morgen praat het Europese parlement wel over het handelsverdrag met de VS, maar gestemd wordt er dus niets. De bezuinigingen van een half miljard euro op de langdurige zorg voor ouderen en chronisch zieken zullen waarschijnlijk niet worden gehaald. Het ministerie van Volksgezondheid moet eerst meer en beter onderzoek doen naar de haalbaarheid van de bezuiniging die over twee jaar moet ingaan. Dat staat in een rapport over de regionale verschillen in het zorggebruik van ouderen en chronisch zieken van de Algemene Rekenkamer. Het rapport werd opgesteld in samenwerking met het Centraal Bureau voor de Statistiek. Het kabinet wil de spoormarkt niet ingrijpend veranderen... ondanks de manier waarop de NS zijn concurrenten Veolia en Arriva heeft gedwarsboomd. In de Kamer tijdens het debat over de misstanden bij de NS... zei minister Dijsselbloem niets te voelen voor het opknippen van het spoorbedrijf. De VVD wil de concurrentie eerlijker maken door de stations los te maken van de NS. Maar daar ziet het kabinet niets in. De SP en de PVV vrezen dat de NS op deze manier kansloos is tegenover buitenlandse concurrenten en zijn tegen marktwerking op het spoor. Het kabinet komt toch voor het zomerreces met plannen voor hervorming van het belastingstelsel. Oppositiepartijen krijgen mogelijk volgende week al een uitnodiging om daarover mee te praten, zeggen bronnen in Den Haag. De regeringspartijen VVD en PvdA zouden het grotendeels eens zijn over de contouren van een nieuw belastingstelsel. Ook vanavond wordt daarover nog gesproken door beide partijen. Het kabinet wil brede politieke steun voor de hervorming van het belastingstelsel voordat het met plannen naar buiten komt. Om goedkeuring te krijgen voor de voorstellen heeft het kabinet brede steun nodig. In de nieuwe Eerste Kamer hebben de coalitiepartijen opnieuw geen meerderheid. Het weer vannacht droog, het koelt af tot 8 graden. Morgen veel zon, maar ook enkele wolken. Het blijft droog en het wordt 18 graden op de Wadden tot 22 in het zuiden. Dit was het. FM. verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erwin de Hart van de ANWB.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 What can we blow in 7 minutes? Well, you came to me from out of nowhere, my fit. Yeah. All right, let's do that. Beautiful ballad. Out of nowhere. Dat was een andere grote Nederlandse jazzartiest, Benjamin Herman, met I'm Walking. Ga verder met José González, Vivo. geluisterd naar Colton Wetherston met Huckle, Honey Suckle Road. Nu luisteren we naar Faith Evans met Mesmerize. <laughs> Shit, baby, you got me got me looking so crazy, baby. You got me looking so crazy right now. Make me wanna clap my hands. my hands. Make me wanna stomp my feet. Make me feel real, real good. real good. When you put the thing on me, let me tell you now. I can't keep sleep. Oh, uh. Uh-huh. boy, you got me weak. Come on now. Your love is so sweet. Yeah, uh. you knock me off my feet. Uh. right here goes out to all the babies, mamas, mamas. Mamas, mamas. <laughs> Baby mamas, mamas. Yeah, go like this.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 i sorry, Miss Jackson. Ooh, Jackson. She look at the way you treat me. You see your little nose ass homegirl, you got your ass in up the creek, G. Without a pad on, you left the straddle and ride this thing on out. And the union girl ain't speaking no more, cause my dick on and I'm out. I'm talking about jealousy, infidelity, envy, cheating, beating, and the to the G, they be the same thing. So who you placing the blame on?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 Het is een beetje eh, bezoek. Ik heb een beetje vanmorgen de, de zonnige nummers opgezocht. Waaronder ook deze. Brut, Onze eigen Bruut. Chaco. voor de liefhebbers. Er is vanmiddag jazz bij het casino in Zandvoort. Vanaf 4 eh, uur begint het en dan spelen Jazz and the City hun eh, repertoire. Uh, entree kost 5 euro, met uitzondering van favorite card houders natuurlijk. Juist luisterde u naar Frederica Stal met Oh Sunny Sunny Day. En we gaan nu verder met de Watermelon Man van Mongo Santa Maria. naast het bij Casino is er ook natuurlijk een race op Zandvoort. Benelux Open Races, waar onder andere de Volkswagen Kevers uit de VW Fun Cup gaan racen. En die zijn behoorlijk opgevoerd, dus die gaan behoorlijk hard. Uh, entree is gratis. En parkeren kost wel 10 euro per auto, maar dat is te overzien natuurlijk voor een hele dag. En daarna zullen zich eh, ook nog andere, andere wagens op het circuit eh, laten zien. Het belooft mooi weer te worden, dus uh, why ook not, hè? We luisteren nu natuurlijk naar eh, Get Happy van Harry James en his orchestra. Van het album Summer Jazz. nummer is zo catchy dat mijn dochter van vijf, terwijl ze andere dingen aan het doen is... een computerspelletje aan het spelen is, het mee zit te zingen. Pijloos, vrijwel pijloos. Pharrell Williams natuurlijk met Happy. Het is ook zo catchy dat ze 24 uur konden vullen met dit nummer... waar, parodieën, eh, waar ze parodieën achter elkaar plakten. We gaan dit uur afsluiten met Jeff Bernard, If You Wonder. Ik hoop dat u een fijne zondag heeft...